7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Marco van Basten stopt als assistent bondscoach bij het Nederlands elftal. Heeft hij bevestigd tegenover Voetbal International. Van Basten gaat mogelijk aan de slag bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Eerder stapte Dick Advocaat al op als assistent bondscoach bij Oranje. Op het Mediapark in Hilversum is sinds vannacht twee uur een stroomstoring. Dankzij noodstroom kunnen de meeste radio- en tv-uitzendingen van het publiek omroep doorgaan. Maar het NPO-1-programma Goedemorgen Nederland kan voorlopig niet beginnen. De redactie probeert tussen 8 en 9 uur een aangepast programma te maken. Netbeheerder Leander weet nog niet hoe lang de stroomstoring op het Mediapark nog gaat duren. Criminelen gebruiken steeds vaker zware explosieven bij plofkraken. Een politiewoordvoerder zegt in de Telegraaf dat het risico op gewonden en schade aan gebouwen daardoor flink is gestegen. Het gebruik van zware explosieven is waarschijnlijk toegenomen doordat de geldautomaten beter zijn beveiligd. Het aantal plofkraken is ook weer toegenomen, terwijl er vorig jaar juist een daling was. Nog altijd relatief weinig werknemers worden bijgeschoold. Volgens het SCP kregen in 2014 vier op de tien werknemers een cursus of een andere vorm van bijscholing. Dat zijn er net zoveel als in 2004. De overheid probeert bijscholing juist te stimuleren met het idee dat werknemers dan beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Vooral laagopgeleiden, ouderen en flexwerkers doen weinig aan bijscholing. Een vliegtuigpassagier heeft op een vlucht van New York naar Seattle geprobeerd de achterdeur van het toestel te openen. Het lukte hem niet. Het vliegtuig met 180 passagiers aan boord maakte wel een tussenlanding op Minneapolis. Maar de verwarde man is meegenomen door de politie en naar een ziekenhuis is gebracht. Het weer op sommige plekken begint de dag met wat nevel of mist, maar die lost wel snel op. Het is vandaag op de meeste plaatsen zonnig en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen is het nog iets warmer. Dit was het NWS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam...